Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op Ibiza is vorige maand een Nederlander overleden... nadat hij hallucinerend paddengif had ingenomen... meldt het AD op basis van de Spaanse politie. Het is niet duidelijk of de man van 58 het gif bewust heeft ingenomen... of dat er sprake was van een vergissing. Zijn lichaam werd gevonden in een bos in de buurt van een bekende badplaats. Uit forensisch onderzoek bleek dat de man was overleden... door gif van de Colorado-pad. Dat heeft een vergelijkbare werking als LSD. De New York Times heeft beelden gepubliceerd van de Griekse kustwacht... die zich aan een zogenoemde pushback van migranten schuldig maakt. Zo'n twaalf migranten, onder wie kinderen... worden door de Griekse kustwacht op een opblaasboot achtergelaten op zee. Ze worden later opgepikt door de Turkse kustwacht. Een Oostenrijkse hulpverlener filmde alles. Heracles is kampioen geworden van de eerste divisie. De club uit Almelo versloeg op eigen veld Jong Ajax met 2-0. Vlak na het tweede doelpunt werden er bekers bier op het veld gegooid... en werd de wedstrijd een tijd stilgelegd. Pek Zwolle, de andere kanshebber op de titel, won met 2-3 bij Helmond Sport en werd tweede. Heracles en Zwolle waren beide al verzekerd van promotie naar de eredivisie. Er was grote drukte vandaag bij een tattoo-shop in Rotterdam. Feyenoord-fans stonden in de rij voor een tattoo van de club voor maar 19,08 euro. Een verwijzing naar 1908, het jaar van de oprichting van de voetbalclub. Er waren vier tatoeëerders om de drukte aan te kunnen. Fans konden kiezen uit een aantal Feyenoord-tattoos. Alleen letters en cijfers, geen logo's en geen kleuren... omdat er maar 10 minuten werden uitgetrokken voor het zetten van een tattoo. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag is er vanuit het oosten meer bewolking. Het wordt dan een graad of 19.